in je eentje naar huis toe te gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje te dromen. Net als een magneet, zo trek jij alle mannen steeds aan. Daarom laat ik jou in je eentje veel gevaren als ze s'avonds laat alleen de straat op gaan. Laat me jou nou toch voor dat gevaar bewaren en met jou naar huis toe gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje te dromen. Zo trek jij alle mannen steeds aan. Daarom laat ik jou in je eentje niet gaan. Als de zilveren sterren aan de hemel tronen, oh dan is een wandeling zo reuze fijn. En misschien wil jij me met een kus belonen, ook al is die nog zo klein. eentje naar huis toe te gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje te dromen. Net als een magneet, zo trek jij alle mannen steeds aan. Daarom laat ik jou in je eentje niet gaan. in je eentje naar huis toe te gaan. Jij bent veel te mooi om in je eentje te dromen. Net als een magneet, zo trek jij alle mannen steeds aan. Daarom laat ik jou laat ik jou in je eentje niet gaan. Hey! Daarom laat ik jou in je eentje niet gaan.